Michel Koenen met het NOS-journaal. Het noorden van Afghanistan is gisteravond getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,3. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Volgens CNN werd de aardbeving gevoeld in delen van Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan... de noordelijke buurlanden van Afghanistan. De mesaanval in een Britse trein zaterdagavond was waarschijnlijk een eenmansactie, dat denkt de politie. Twee mannen werden gearresteerd, maar één van hen blijkt niets met de zaak te maken te hebben. Hij is vrijgelaten. De andere verdachte, een man van 32, blijft voorlopig vastzitten. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Hij begon om zich heen te steken met een groot mes. Elf mensen raakten gewond. Zes van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het motief van de dader is nog niet duidelijk. De politie gaat in ieder geval niet uit van een terroristisch motief. De NS zet de komende dagen extra spitstreinen in tussen Utrecht, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen. Dat is vanwege de botsing van een trein met een vrachtwagen bij Meteren afgelopen donderdag. Een kilometer spoor is zwaar beschadigd en het duurt nog zeker tot vrijdag om dat te repareren, zeggen NS en ProRail. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Geldermalsen en Den Bosch. De NS zet wel bussen in en dus ook extra spitstreinen om de drukte op te vangen. En in de weken na de moord op advocaat Dirk Weersum, zes jaar geleden... gaven rechters hogere straffen aan verdachten van Marokkaanse afkomst. 384 verdachten kregen in die periode hogere celstraffen... vooral van rechters die minder vaak met Marokkaanse verdachten te maken hebben. Gemiddeld viel de straf 71 hoger uit. Het weer is zo goed als overal droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Het is vrij helder. Overdag al vrij snel bewolkt en er trekt regen of motregen over. In de middag dan wordt het wat droger.